Robert Baltus met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben een groot netwerk van spionagesatellieten besteld bij SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Dat bevestigen bronnen aan persbureau Reuters. SpaceX bouwt honderden satellieten die in de toekomst in een lage baan om de aarde worden gebracht. Het Amerikaanse leger kan daarmee bijna overal ter wereld militaire doelwitten beter in de gaten houden. Prijskaartje is 1,6 miljard euro. Wanneer het netwerk in gebruik kan worden genomen is nog niet bekend. Bij een oefening in Duitsland is opnieuw een ongeluk gebeurd... met een militair van het 43 gemechaniseerde brigade uit Havelten. Eerder deze week was daar een dodelijk ongeluk. Ditmaal raakte een militair gewond. Volgens het ministerie van Defensie is de man aangereden door een militair voertuig. Hij was aanspreekbaar, is naar het ziekenhuis gebracht en intussen weer ontslagen. Volgens Defensie maakte hij het goed. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar het ongeval. De Indiase marine heeft een schip onderschept dat is gekaapt door Somalische piraten. Van de piraten wordt geëist dat ze zich overgeven. Die piraten kaapten de Rouen, dat onder Maltese vlag vaart, medio december. Volgens de Indiase marine openden de Somalische piraten gisteren het vuur op de Indiase marine. Het zou momenteel een operatie gaande zijn om de bemanning te redden. Minstens 15 bemanningsleden uit Bulgarije, Angola en Myanmar. Nederlands beroemdste primatoloog Frans de Waal is overleden in zijn woonplaats Atlanta in de Verenigde Staten. Dat bevestigt zijn familie aan NRC. De Waal, die meerdere boeken schreef over het sociale gedrag van mensapen... is overleden aan de gevolgen van uitgezaaide maagkanker. En dan het weer. Vanavond droog en opklaringen. Vannacht kan in het noordoosten wat mist voorkomen.